Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten kregen het afgelopen jaar ruim 12.000 keer te maken met agressie en geweld. Het gaat dan vaak om scheldpartijen of mensen die zich verzetten bij een arrestatie. Zo'n duizend agenten hadden ook te maken met mishandeling of zelfs poging tot doodslag. Voor het eerst telde de politie ook meldingen van doxing. Het is een nieuw strafbaar feit eh, wat zeg maar, eh, gaat over het bedreigen en intimideren van, eh, van collega's in hun privéleven. En dat gaat ver over de grens. En dat heeft een grote impact op, op de collega's en ook op hun privésituatie. Dat gebeurde zeker 23 keer. Doxing is vanaf dit jaar strafbaar. Een paar mensen zijn ervoor al veroordeeld. De Amerikaanse president Trump wil illegale migranten die vrijwillig vertrekken... 1000 dollar betalen. De overheid helpt ze dan ook bij de terugkeer naar het land waar ze vandaan komen. De eerste tickets zouden al zijn geboekt, zegt de VS. Een feestelijke bevrijdingsdag eindigde toch wat minder leuk voor feestgangers en een buschauffeur in Assen. Ze zaten vannacht in de bus terug naar huis toen de bestuurder onwel werd. De bus knalde tegen een paal en daarna ook nog tegen een andere paal. Op beelden zien we veel schade aan de bus en allemaal glas op de weg. Alleen de chauffeur moest naar het ziekenhuis. De slachtoffers en nabestaanden maken weinig gebruik van hun spreekrecht. In maar 20% van de zaken waarbij het mag, doen ze hun verhaal in de rechtszaal. Dat blijkt uit een schatting van het Openbaar Ministerie, zegt deze journalist van Pointer. En dan zie je ook nog eens dat, dat het merendeel dat doet eh, schriftelijk. Dus eh, dan stuur je een verklaring in en wordt dat bijgevoegd aan het dossier. Eh, of het wordt voorgelezen door de advocaat van, van de slachtoffers nabestaanden. En maar een heel klein deel, zo'n 1500 mensen, doet dat ook echt in de rechtszaak. Maar de vraag waarom, ja, die zouden wij ook graag beantwoord willen zien. Spreekrecht is er sinds 2005. Het werd ingevoerd om slachtoffers meer erkenning te geven... en ze te helpen met het verwerken van wat er is gebeurd. Krijg je het weer nog. Vanochtend vooral in het noorden wat wolken en kans op een buitje. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met best wat zon.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 Je hebt een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht... Op eh, de ringweg van Amsterdam eh, loopt het vast door een te hoge vrachtwagen. De A10 Noord richting de A10 West. Voor de Koentunnel een kwartier extra. De vrachtwagen is inmiddels wel uit de rij gehaald. De N244 van Edam naar Alkmaar tussen Middenbeenster en De Rijp 2 kilometer en een kwartier vertraging. De N245 van Schagen naar Alkmaar de Koedijk en gewaard, eh, ook 2 kilometer file.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 time off. <laughs> can, can I get your number? Oh, Here's a little something better you. Here's a little something better you. Penthouse with a sick cocktail. We can watch a flat screen while the bubble's filling. Oh. ZFM. Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde, de vrouw van wie ik hou.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 There's no chance for you and me. They'll never be. don't make you sad about it? Tell me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When you call me on the phone.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 Now it's your turn. It's your turn to cry. So give me a rhythm. Go on and just give me a rhythm on and just me a Baby, go on and just me a The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. Don't have to say what you did. I already know. Uh, There's just no chance. No chance. You and me.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 And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin.